Femke Wolthuis met het NOS Journaal overheid is chaotisch en ondoorzichtig. Dat concludeert een onderzoekscommissie uit de Tweede Kamer. Het Rijk heeft de besturing en de beheersing van ICT-projecten niet op orde. Taken en verantwoordelijkheden zijn versnipperd en onduidelijk. De commissie zegt dat niemand weet hoeveel de overheden aan ICT uitgeven... en dat het daardoor ook onduidelijk is hoeveel geld er gemoeid is met mislukkingen. De commissie adviseert het oprichten van één bureau dat alle grote ICT-projecten van de Rijk Rijksoverheid gaat toetsen. De NS vindt dat de kritiek op de OV-chipkaart te vroeg komt. De kaart is pas vijf jaar oud en het kost tijd voordat die is uitontwikkeld, zegt de NS. In de Tweede Kamer vinden veel partijen dat het systeem snel klantvriendelijker moet worden. VVD-Kamerlid De Boer bijvoorbeeld, die noemt als voorbeelden het betalen met een mobieltje of met een betaalpas. Voor het eerst in jaren hebben Noord- en Zuid-Korea op hoog militair niveau overleg gevoerd. Generaals spraken met elkaar over de toegenomen spanningen. Vorige week schoten onder meer marineschepen op elkaar in de buurt van de zeegrens. Over die grens liggen de, ja man de landen al jaren met elkaar overhoop. Het is het eerste militaire overleg sinds 2011. In de wijk Hambaken in Den Bosch is een grote politieactie aan de gang. Iedereen die de eh, wijk in of uit wil wordt gecontroleerd. De actie begon vanochtend vroeg en gaat vooral om openstaande boetes. Er zijn een kleine 20 auto's in beslag genomen, ongeveer 10 scooters en brommers. Later vandaag wordt gecontroleerd op leerplichtverzuim en fraude met uitkeringen en belastingen. Het weer bewolkt in het noorden ook wat regen. In het zuiden meer kans op zon en het wordt zo'n 16 graden.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 A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond 3 kilometer. Alle rijstroken zijn daar weer vrij na een ongeluk. De N219 Capelle aan de IJssel Zevenhuizen is dicht na een ongeluk in beide richtingen. De afsluiting is tussen de aansluiting met de A20 en Zevenhuizen.